Raymond Seré met het NOS journaal. In stadion De Kuip in Rotterdam is een herdenkingsdienst voor Koemelijn aan de gang. Het is een besloten plechtigheid voor ongeveer 500 genodigden. Onder de aanwezigen zijn burgemeester Abu Talib van Rotterdam... en de oud-voetballers Willem van Hanegem, Willy van der Kuilen en Sjaak Zwart. Belangstellenden kunnen de dienst op tv-schermen volgen. Na afloop wordt er een erehaag gevormd voor de kist met het lichaam van Moulijn. De rouwstoet rijdt dan via de Erasmusbrug en de Koolsingel... naar het uitvaartcentrum Hofwijk voor de besloten crematie. Ook de uitvaart van oudzanger Bobby Farrell is vandaag. Voor hem is een dienst gehouden in de stad Schouwburg. Daar werd onder meer opgetreden door de zangeressen van Bonnie M. Bobby Farrell wordt op Zorgvliet begraven. Er komen diverse onderzoeken naar de brand van woensdag bij Chemiepak in Moerdijk. Zo wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor de gezondheid van de hulpverleners. Mogelijk wordt dat later uitgebreid tot de bewoners rond het industrieterrein in Moerdijk. Ruim 20 hulpverleners die bij het blussen van de brand waren betrokken... hebben last gekregen van hun ogen of luchtwegen. Er komt daarnaast ook een onderzoek naar de informatievoorziening rond de brand. Veel mensen klaagden woensdag dat ze niet goed op de hoogte werden gehouden door de overheid. De Russische schaatser Ivan Skobrev heeft op het EK Allround de leiding genomen in het algemeen klassement. Hij eindigde op de 1500 meter als tweede achter de Noor Harvard Buckle. In het klassement heeft Skobrev nu een kleine voorsprong op Jan Blokhuizen die op de 1500 meter vijfde werd. Bukko is derde in het klassement, Koen Verwij vierde en Wouter Olderheuvel vijfde. Eerder vandaag eindigde Marit Leenstra op de 500 meter voor vrouwen als tweede. De grote favoriete Martina Sablikova werd vijfde voor onder meer Irene Wust. En dan het weer, veel wind, af en toe een bui. In het noorden wordt het 6 graden, in het zuiden 12.